Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Britse premier May praat donderdag in Brussel met EU-commissievoorzitter Juncker... over het openbreken van het Brexit-akkoord. Het Britse lagerhuis wil dat May de controversiële afspraken met de EU... over de grens met Ierland aanpast. May zoekt nu een alternatieve regeling voor de kwestie. Eerder sloot Brussel nieuwe onderhandelingen uit... maar een woordvoerder zegt dat de EU graag wil horen wat de premier nu van plan is. De Jehovah's getuigen vinden dat er een hetze tegen hen bezig is. Er loopt een groot onderzoek naar seksueel misbruik binnen de geloofsgemeenschap. Een woordvoerder zegt tegen RTV Drenthe dat er wordt gedaan... alsof de Jehovah's seksueel misbruik faciliteren of er niets tegen doen. Sinds eind 2017 zijn bij een Meldpunt 300 meldingen binnengekomen... van seksueel misbruik bij de Jehovah's getuigen. Volgens een woordvoerder is dat wel heel erg veel. Hij denkt dat als het inderdaad om zulke aantallen zou gaan... de organisatie het wel zou zijn opgevallen. Apple heeft een schikking getroffen met de Franse overheid... naar aanleiding van een grote belastingsschuld. Hoeveel het bedrijf moet betalen is niet officieel bekendgemaakt... maar Franse media noemen een bedrag van ongeveer een half miljard euro. Apple zegt dat de details over het Franse onderzoek... naar de rekeningen worden wordt gepubliceerd in de openbare stukken. De Vlaamse minister van Milieu ligt onder vuur vanwege uitspraken over de massale klimaatbetogingen in België. Volgens de minister hebben natuurorganisaties de acties in scène gezet om haar uit het zadel te krijgen. Ze zei dat de Belgische geheime dienst dit tegenover haar heeft bevestigd, maar dat trok ze later weer in. Milieuorganisaties zijn boos. De minister heeft inmiddels haar excuses aangeboden. Het weer hier en daar nog nevelig, verder vrijwel droog en overwegend bewolkt... maar nu en dan ook zon, vooral in het noorden. Het is 6 of 7 graden. Morgen bewolkt en vooral in de ochtend regen...